Jobboot met het NOS-journaal. John Demjanjuk, die vanmiddag tot vijf jaar werd veroordeeld, gaat niet de gevangenis in. Van de rechter mag hij het hoge beroep dat zijn advocaat heeft ingesteld buiten de gevangenis afwachten, omdat hij al twee jaar in voorarrest heeft gezeten. Demjanjuk werd door de rechtbank in München tot vijf jaar veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden in het vernietigingskamp Sobibor. Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom roept klanten van telecombedrijf KPN op aangifte te doen tegen het bedrijf. Een topman van KPN vertelde op een bijeenkomst voor investeerders dat KPN in staat is het internetverkeer van zijn mobiele klanten af te tappen en te analyseren. Bits of Freedom zegt dat dat in strijd is met de wet. Volgens KPN wordt het internetverkeer van klanten alleen geanalyseerd en wordt er niet daadwerkelijk naar de inhoud gekeken. Een delegatie van de Libische opstandelingen wordt morgen ontvangen in het Witte Huis. Ze praten onder meer met nationale veiligheidsadviseur Donnellan en met leden van het congres. Een ontmoeting met president Obama staat niet op het programma. De Libiërs zijn lid van de Nationale Overgangsraad die de opstand tegen kolonel Gaddafi leidt. De Britse premier Cameron ontving vandaag al de voorzitter van die overgangsraad. Nederland en Peru hebben een uitleveringsverdrag gesloten. Dat betekent dat landgenoten die in het Zuid-Amerikaanse land zijn veroordeeld... mogelijk een deel van hun straf hier mogen uitzitten. Iedere gevangene kan daartoe een verzoek indienen bij de Peruaanse autoriteiten. Momenteel zitten er 117 Nederlanders vast, de meeste van hen in de hoofdstad Lima vanwege drugsmokkel. De zesde etappe in de ronde van Italië is gewonnen door de Spanjaard Francisco Ventoso. In de rit van Orvieto naar Fiuggi versloeg hij in de massasprint onder andere de Italianen Petacci en Ferrari. De roze leiderstrui blijft in handen van Rabo-renner Pieter Wening. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Morgen periode met zon, in de middag kans op een bui. Het wordt dan 13 graden langs de kust tot 18 graden in het oosten. In het weekend bewolkt, buiig en vrij fris. Dit, was... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files van 4 kilometer en langer op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden. 4 kilometer, twee rijstoken zijn dicht na een ongeluk. En richting Amsterdam staat tussen Knoop het en de afrit Bunschoten 7 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Dorp 4 kilometer. En richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 6. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 5. De A10 ring van Amsterdam. Vanuit uh, Watergraafsmeer tussen Diemen en Sloten 9 kilometer. A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 6 kilometer. En richting Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht West nog eens 8. Op de A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brinoorbrug 4 kilometer. Op de parallelbaan is dat. De A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 4. En van Utrecht naar Breda tussen knap het Everdingen en Lexmond ook 4.